Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Slachtoffers van de affaire rond de kinderopvangtoeslag zijn blij dat het kabinet ontslag heeft genomen. Duizenden mensen kwamen diep in de schulden omdat ze door de Belastingdienst onterecht als fraudeur werden bestempeld. Roger moest 60.000 euro terugbetalen en is inmiddels gescheiden door alle problemen. Hij houdt een dubbel gevoel over aan de val van het kabinet. Aan de ene kant ben ik blij dat ze zijn opgekrast. Aan de andere kant eh, hebben we nu een eh, demissionair eh, kabinet. We moeten afwachten of alle regelingen die er tot de heden zijn, of dat overeind blijft. Volgens Mark Rutte hoeven de ouders zich geen zorgen te maken. De compensatie komt op tijd. Voor 1 mei moet er bij alle gedupeerde ouders 30.000 euro op de rekening staan. We zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst. Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders aan wie ongekend onrecht is aangedaan. De blik gaat na een kabinetsval ook snel naar de verkiezingen. Mark Rutte blijft lijsttrekker van de VVD. Minister Wiebes is wel opgestapt. En ook minister van Financiën Hoekstra heeft nagedacht over de verkiezingen... maar hij blijft lijsttrekker van het CDA. Lodewijk Asscher stapte gisteren wel op als lijsttrekker van de PvdA. Hij was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken. En Rutte is net even naar de koning gefietst om over het ontslag te praten... zag verslaggever Xander van der Wulp. In een tijd van 12 minuten... 31 is hij eh, van het Binnenhof naar het paleis gereden. De hekken gaan daar nu dicht en eh, koning Willem-Alexander zal met Mark Rutte gaan praten. Niet alleen over het simpele feit dat Rutte het ontslag van zijn kabinet indient... maar vooral ook zullen ze spreken over de vraag hoe moet het nu verder... Het kabinet is dus demissionair, maar het beslist de komende tijd wel gewoon over de coronacrisis. Dat is iets dat ze niet kunnen doorschuiven. En Rutte is inmiddels alweer terug van de koning. Het weer nog. Vanavond en vannacht klaart het op en duikt de temperatuur overal onder nul. Morgen begint droog en zonnig. Later gaat het sneeuwen. En zaterdagavond ligt heel het land onder een kleine witte deken. Het wordt net iets boven nul. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Van en naar Schiphol rijden minder treinen.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 In een persconferentie daarvoor zei de premier over de kinderopvangtoeslagaffaire... dat dit nooit meer mag gebeuren. De oppositie vindt het terecht dat het kabinet opstapt. Het is de enige juiste conclusie, zegt Geert Wilders van de PVV. GroenLinks-leider Klaver spreekt van een moment van gerechtigheid voor de getroffen ouders... en SP-leider Marijnissen vindt de tijd voor een eerlijke overheid. Het OM gaat ervan uit dat de 14-jarige Lotte, die zondag dood werd gevonden in Almelo... om het leven is gekomen door een misdrijf. Die conclusie trekt het OM naar de voorlopige resultaten van de sectie op het lichaam van het meisje. Het weer in het noorden valt een enkele winterse bui, elders blijft het droog. Morgen in de middag vanuit het westen sneeuw. Check my nails, baby how you she. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't amiga chica que sepa vivir y que viva la vida. Anita bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya all of my life. Yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter. The real, for real, a girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for Estoy buscando una chica Filipinas. Sacudelo como Shaki. Baby, drop it low on top me. Electric feels so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me in East LA. I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Uh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica sí.